Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Duitse steden kunnen gedwongen worden dieselauto's in delen van de gemeente te weren... om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat heeft de hoogste Duitse bestuursrechter bepaald. Het hoge beroep van de steden Düsseldorf en Stuttgart is daarmee verworpen. De zaak was aangespannen door een milieuorganisatie... omdat de grenswaarde voor stikstofdioxide ver was overschreden. De rechter stelde de milieuorganisatie in het gelijk. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam onderzoekt een grootschalige subsidiefraude. Eind vorige maand zijn er op verschillende adressen invallen gedaan... waarbij computers en administraties in beslag werden genomen. Dat is onder meer gebeurd bij de stichting Atan Mia. Die geeft trainingen over het tegengaan van radicalisering aan islamitische moeders. Haaksbergen mag morgen de eerste marathon op natuurijs van dit seizoen organiseren. De KNSB heeft de baan goedgekeurd. Het ijs heeft de vereiste dikte van minimaal 3 centimeter. Haaksbergen doet bijna iedere winter mee aan de strijd om de eerste marathon op natuurijs. Het is sinds 2000 de zesde keer dat de Overijsselse gemeente wint. Andere grote kanshebber dit jaar was Arnhem. Ook daar is het ijs 3 centimeter dik, maar de KNSB vond de kwaliteit in Haaksbergen beter. Giro-winnaar Tom Dumoulin doet dit jaar ook mee aan de Tour de France. Dat bevestigt zijn ploegleider Visbeek. Tot nu toe was bekend dat Dumoulin opnieuw zou meedoen aan de Giro in Italië... en mogelijk aan de Tour de France. Nu is dat laatste zeker. Het weer, de komende uren meer bewolking. In het westen en zuiden zonnig. Vanmiddag kan vooral in het noorden, maar ook in het oosten een sneeuwbui vallen. De maximumtemperatuur is min 1 graad. Morgen is het zonnig... En smiddags rond de min 4 graden. De ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.